parkeerterrein. De provincie Utrecht heeft de voormalige vliegbasis Soesterberg verkocht aan Utrechts Landschap. De natuurbeheerder zegt dat het gebied nu voor altijd beschermd is. Vliegbasis Soesterberg sloot in 2008 vanwege bezuinigingen bij Defensie. Sindsdien is het natuurgebied. Er leven meer dan 2000 verschillende soorten dieren en planten. Het weer van tijd tot tijd zon, maar vooral in het zuiden ook kans op een winterse bui. Het wordt ongeveer 5 graden. In het weekend meer buien, maar ook wat zon. In de middag wordt het maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Bunneke en Maarsbergen 8 kilometer. De vertraging is daar een half uur door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan via Amersfoort over de A27 en de A28. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij knooppunt Benelux 5 kilometer en een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is nog steeds de hoofdrijbaan dicht.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 La la la la, where are the ladies with all these epigravies for a drink? sing like a fat soul for what it's worth from the planet Earth in an opera house for some See, it doesn't matter where we all go.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 Gert met het NOS Journaal. Minister Ollongren is niet verbaasd dat de Russische ambassadeur ontkent dat zijn land nepnieuws verspreidt of aan andere vormen van politieke beïnvloeding doet. Ollongren blijft erbij dat dit wel degelijk het geval is. De relatie tussen Nederland en Rusland is al een tijd gespannen. Niet alleen door de beschuldigingen over nepnieuws, maar ook vanwege de aanslag op vlucht MH17 en de Russische rol daarin. Ryanair is toch bereid om de pilotenvakbonden te erkennen als gesprekspartner. Even leek het erop dat deze toezegging voldoende was voor de piloten om niet te gaan staken. Maar dat is niet zo. In ieder geval gaat de, in ieder geval gaat de aangekondigde staking vanmiddag in Italië gewoon door. Of er later ook gestaakt wordt om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen is nog niet bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft 64 ton illegaal bestrijdingsmiddel in beslag genomen. Dat gebeurde tijdens invallen op verschillende plekken in het land. De actie is onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar een bedrijf dat ervan wordt verdacht middelen te importeren en te verkopen die niet zijn toegestaan in de Europese Unie. In Australië zijn tienduizenden kinderen de afgelopen decennia seksueel misbruikt. 60% van het misbruik vond plaats binnen de katholieke kerk. Dat is de conclusie van een onderzoekscommissie die sprak met duizenden slachtoffers. In het eindrapport staan 400 aanbevelingen. Zo wil de commissie dat het biechtgeheim wordt afgeschaft als het gaat om kindermisbruik.